Freddy van met het NOS-journaal. De burgemeester van Breda zegt tegen de NOS dat hij achter het testevenement staat aanstaande zaterdag. Daar mogen 10.000 bezoekers deelnemen aan een fieldlab testevenement van Radio 538. Volgens ingewijden in Den Haag is het kabinet in principe ook niet tegen. Het testevenement dient als onderzoek naar de vraag of grote bijeenkomsten mogelijk zijn als bezoekers vooraf worden getest. Een petitie om die Oranjedag af te blazen is meer dan 260.000 keer onder Tekent en het aantal neemt ieder uur toe. Een arts van het Amphia ziekenhuis in Breda is die petitie gestart. Vier ziekenhuisbestuurders, enkele artsen en de grote zorgverzekeraars... denken overigens dat de zogenoemde testsamenleving... waarvoor nu wordt geëxperimenteerd, er waarschijnlijk helemaal niet komt. Ze schrijven in een open brief aan minister De Jonge... dat het er nu naar uitziet dat vanaf juli alle mensen die dat willen zijn gevaccineerd. En dan zullen ernstige complicaties bij corona nog maar zeer beperkt voorkomen... en ziekenhuisopname dus ook, schrijven ze. Over het katshuisoverleg tussen leden van het kabinet en OMT-deskundigen is na afloop niets bekendgemaakt. Er is besproken of er 28 april al versoepelingen mogelijk zijn. Volgens ingewijden is het kabinet iets positiever. Komende dinsdag wordt een besluit verwacht. De helft van de volwassenen in de Verenigde Staten is nu minstens eenmaal gevaccineerd tegen corona, meldt het Amerikaanse RIVM. 130 miljoen mensen vanaf 18 jaar hebben een in inenting gehad. Bijna 84 miljoen mensen, bijna een derde van de volwassen bevolking, is volledig gevaccineerd. En Ajax heeft in blessuretijd de bekerfinale van Vitesse gewonnen met 2-1. Op het einde van de reguliere speeltijd stond het 1-1. Neres maakte het, Neres maakte het winnende doelpunt in de 91ste minuut. Het is de 20ste keer dat Ajax de KNVB-beker wint. Het weer, morgen wisselend bewolkt, later enkele buien. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.